Robert Walters met het NOS Journaal. Bij beschietingen tussen rivaliserende milities in de Libische hoofdstad Tripoli... zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid zeker 23 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn ook burgers. Meer dan 140 mensen zijn gewond geraakt. In Libië woedt al jaren een machtsstrijd tussen twee kampen die elk een eigen regering hebben. De afgelopen maanden waren er geregeld gewelddadige confrontatie tussen milities gelieerd aan die twee kampen. Het is niet gelukt een slaapplek te vinden voor zo'n 300 van de ongeveer 450 asielzoekers op het terrein voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Deze mensen overnachten dus buiten zonder tent onder een luifel. De minimumtemperatuur wordt ongeveer 11 graden. Voor zo'n 150 mensen is voor komende nacht wel onderdak gevonden. Een Brit heeft op een veiling ruim 700.000 euro betaald voor een Ford Escort... die van 1985 tot 1988 van prinses Diana was. Meestal zat ze zelf achter het stuur. De opbrengst is zeven keer zo hoog als vooraf was ingeschat. Het is voor zover bekend wereldwijd het enige zwarte exemplaar van de RS Turbo Series 1. Die auto werd alleen in het wit gemaakt, maar Diana's beveiligers lieten hem in het zwart overspuiten... zodat hij minder zou opvallen. De komende week is het 25 jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Bij een schietincident in het Limburgse Stein is iemand gewond geraakt. Volgens de politie gaat het om een jonge man die werd aangevallen door een groep jongeren. Er ging vermoedelijk een ruzie aan vooraf op een plein met horeca. Volgens de politie werd er ook geschoten, maar het slachtoffer liep geen schotwond op. De politie bekijkt onder meer camerabeelden. Het weer, vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Morgen eerst zonnig, later wat meer bewolking. Het blijft droog en het wordt 20 tot 24 graden. Na morgen verandert er weinig.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 En ik zit naar je te staren of ik droom. Je maakt me licht in mijn hoofd. Of is het je bier ook? Kijk om me heen naar al je flora en fauna. Alles is groen, want dat was goed bij je aura.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 Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu zeg, ik zit rechts onder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk ik dat ik om de shine geef. Hoe is je gek? Wat haal je in je hoofd? je met me doet Dit, dit kan niet verder van mijn hart, is echt genoeg Ik zie liever altijd hoe ik Allemaal kunnen zeggen ZFM Zandvoort. Some people say I look like me dad. What? Are you serious? <laughs> oh. Mommy always wants you to come for tea Don't be shy, straighten up your tie Get down from a treehouse what I do Is a very big?